Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Duitse breken. Dat komt door de zware regenval van de afgelopen dagen. Als de dijk het begeeft, komt de snelweg A3 onder water te staan. Die sluit bij Zevenaar aan op de Nederlandse A12. Tussen Arnhem en Oberhausen is dan geen verkeer meer mogelijk. Het water bereikt waarschijnlijk vannacht zijn hoogste stand. Popartiest Prince is overleden aan een overdosis van een pijnstiller. Dat zegt een lijkarts na onderzoek. Het gaat om de sterke pijnstiller fentanyl... Prince nam de overdosis per ongeluk. Volgens de artsen is er geen sprake van zelfmoord. De wereldster werd in april doodgevonden op zijn landgoed. Hij was 57. De actie Alp 6 heeft dit jaar bijna 11 miljoen euro opgebracht. Ruim 4000 mensen beklommen vandaag één of meerdere keren de Alp S om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag kan nog hoger uitvallen. In oktober wordt de definitieve opbrengst bekendgemaakt. Vorig jaar werd er ruim een miljoen meer ingezameld. Corrie Brokken, de eerste Nederlandse winnares van het Eurovisie Songfestival, is overleden. Ze won in 1957 met het lied Net als toen. Corrie Brokke was 83 jaar. Het wordt een uitdaging om Kiki Bertens klaar te stomen voor haar halve finale tegen Serena Williams morgen op Roland Garros. De kuitblessure van de tennister is ernstiger dan gedacht. Dat zegt haar trainer Raymond Sluiter. Hij maakt zich zorgen en zegt dat het team er alles aan doet om ervoor te zorgen dat Kiki Bertens zich morgen beter voelt. Dan nog het weer. Het heeft vooral in het oosten en zuiden flink geregend. Daardoor zijn in sommige plaatsen straten blank komen te staan.